uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Tot nu toe zijn ongeveer een miljoen mensen in Oekraïne via een humanitaire corridor gevlucht. Dat zegt de Oekraïense vicepremier Verestchuk. Ze zegt ook dat er zeker 250 Oekraïense militairen en burgers door de Russen zijn vrijgelaten. De cijfers zijn niet onafhankelijk bevestigd. Op een Blackberry-telefoon die bij de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai werd gevonden... zijn foto's ontdekt van een naakte en gemartelde vrouw. Dat meldt het parool. Justitie vermoedt dat het gaat om Naima Jelal, die sinds oktober 2019 wordt vermist. Volgens Taghi's advocaat kunnen de telefoon en foto's niet zomaar aan haar cliënt worden gelinkt. De Amerikaanse politie heeft beelden vrijgegeven van acteur Alec Baldwin... die een pistool op de camera richt van op de set van de film Rust. Volgens persbureau Reuters zijn het beelden van een repetitie van Baldwin... vlak voordat het wapen afging. De cameravrouw Halina Hutchins kwam daarbij om het leven. Noord-Korea wil de ontwikkeling van nucleaire wapens versnellen. Dat zei de leider Kim Jong-un op een militaire parade... waar intercontinentale ballistische raketten werden laten zien... Noord-Korea heeft de laatste tijd weer meer rakettesten gedaan. Waarschijnlijk om druk uit te oefenen op het Westen om de vredesonderhandelingen weer op te starten. Bij een ongeluk op vliegbasis Leeuwarden zijn gisteravond twee militairen zwaar gewond geraakt. Volgens de marechaussee was het een bedrijfsongeluk met een voertuig op de grond. Meer details zijn niet bekend. De twee gewonde militairen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Twitter is akkoord gegaan met een overname door Elon Musk. De Tesla-baas betaalt omgerekend 41 miljard euro voor het bedrijf. Twitter had het overnamebod van Musk eerst afgewezen... maar in korte tijd is de deal met het sociale mediaplatform toch rondgekomen. Het weer. Overdag op de meeste plekken droog. In het zuidoosten kan nog wel een bui vallen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af bij 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 West richting Zaanstad staat nog file bij Amsterdam-Sloterdijk 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht.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 You never knew that we had such flows. Mistake, making money, so we're making that dough. If you never know, better get to know. So we in our destiny just to run the show. Gimme, gimme, gimme some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning Is this entertaining? so many paced a million times Drown out the voices in the air Leaving the ones that never cared Picking the pieces up and building to the sky My patience is waning Is this entertaining?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 Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein.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 Volgens de Oekraïense vicepremier zijn er ook zo'n 250 Oekraïense militairen en burgers door de Russen vrijgelaten. Bij een ongeluk op vliegbasis Leeuwarden zijn gisteravond twee militairen zwaar gewond geraakt. Wat er precies mis is gegaan is niet duidelijk. Volgens de marechaussee ging het om een ongeluk met een voertuig op de grond. Elon Musk heeft toch Twitter gekocht. De Tesla-baas betaalt omgerekend 41 miljard euro voor het bedrijf. Eerst leek het erop dat het sociale netwerk niet overgenomen wilde worden door de miljardair. Maar de deal kwam toch ineens rond. Het weer in het zuidoosten mogelijk nog een bui. Het wordt vanmiddag 12 tot 14 graden. No. verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis bon débarras, bon débarras c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papi, aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type, Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis love you, love you. As my money they buy love, oh, it is with my bottle, bottle. Problem in all the finish, we could try to enjoy, but I know the try to enjoy. Sekatakata ururu no the finish. Make you try to enjoy. Problem be not the finish. So make you try to enjoy. Uh-huh. Make you dance like Luwala.